Marielle Hageman met het NOS Journaal. Val op de overheid en internetproviders. De aanval zou morgen plaatsvinden op onder meer de stichting Brein, KPN, Ziggo, Tele2, UPC en Access for All. Op een website die de groep vaak gebruikt staan als doelwit ook de Tweede Kamer, de Rijksoverheid en het ministerie van Defensie. Aanleiding voor de dreigende aanval is volgens Anonymous de blokkade van de downloadsite The Pirate Bay... Het Nationaal Cybersecurity Centrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie neemt de dreiging serieus. Ook de providers hebben maatregelen getroffen. Aanhangers en tegenstanders van de Egyptische president Morsi zijn in de hoofdstad Cairo slaags geraakt. Volgens het staatspersbureau raakten zeker 40 mensen gewond. De twee groepen troffen elkaar op het Tahrirplein en gooiden met flessen, stenen en brandbommen. Het is de eerste uitbarsting van geweld sinds het aantreden van de nieuwe president in juni. Fundamentalistische moslims en liberalen liggen met elkaar overhoop over de nieuwe grondwet. De 103 mensen die vanwege de brand van gisteravond in Bozem in Friesland uit hun huis zijn gehaald, kunnen vannacht nog niet naar huis. Dat heeft de gemeente de bewoners op een bijeenkomst laten weten. Door de brand zijn asbestdeeltjes op verschillende plaatsen in Bozem terechtgekomen. De brandweer vannacht de eerste resultaten van het onderzoek naar het asbest. Bij de brand gisteravond in de loodst in Bozem raakten drie mensen gewond. Johan V., ook wel de hakkelaar genoemd, blijft de komende twee weken vastzitten. Dat heeft de rechtercommissaris besloten. Johan V. werd dinsdag samen met zijn zoon en twee anderen aangehouden voor witwassen. Rechercheurs legden beslag op onder meer drie vuurwapens, 5000 ecstasypillen en een machine voor de productie van synthetische drugs. Ook zijn computers, de administratie, mobiele telefoons en auto's in beslag genomen. Johan V. werd in 1998 veroordeeld voor drugshandel. De Belastingdienst legde hem een naheffing op van 123 miljoen euro. Het weer. Vannacht in de kustgebieden nog kans op een bui. Morgen begint overwegend droog met zonnige perioden. Later kans op buien. Het wordt zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Nog steeds 25 eh, kilometer file alles bij elkaar. Er staat nu een file op de A15 Nijmegen richting Rotterdam van 9 kilometer... Die file komt door een kapotte vrachtwagen. Dat houdt de rechterrijstrook rijstrook dicht. De file staat tussen afrit Leerdam en Knoopend Gorkum. Verkeer richting Gorkum of Rotterdam kan omrijden door bij Knopendijl de borden Den Bosch-Waalwijk aan te houden. Rijdt u om via de A2, de A59 en de A27. Op de A16 Rotterdam richting Breda 2 kilometer file voor de Van Brienenoordbrug. Door een ongeluk is de rechterrijstrook dicht. Ook op de A16 richting Breda bij de Randweg Dordrecht 2 kilometer. Door daar is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.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 De ijs van stenen, naar nou, alle wordt de hele waar. Dan ze niet te kleien en al hebben ze geheeld. Het eten dat ze krijgen is de rijkdom van het veld. Het dier haast 1500, een naaie heerskepaar. Ze boeren met toen ze bleven altijd vrij.